Ja, dat gaat eigenlijk de hele nacht door eh, in het donker en de kou. En op beelden zien we ook dat eh, alle reddingsmiddelen worden ingezet. Eh, helikopters, boten, duikers, et cetera, et cetera. En dat het vliegverkeer rond dat toch wel hele drukke nationale vliegveld midden in Washington, Ronald Reagan Airport, dat het is stilgelegd. Een passagiersvliegtuig botste op een legerhelikopter helikopter... waardoor beide toestellen neerstortten in een rivier. In het vliegtuig zaten 64 mensen, in de helikopter 3. We hebben met z'n allen flink geld gespaard. Eind vorig jaar stond er ruim 600 miljard euro op de bankrekeningen. Dat komt vooral door hogere lonen en inflatie, vertelt mijn economieredacteur Roeland Muller. Het gaat dus deels om spaargeld, het grootste deel daarvan, maar ook betaalrekening. Want ja, sommige mensen laten er ook eh, wat geld op staan, eh, potten ze daarop. En dat is weer een fors meer dan 2023. Eh, het gaat om 24 miljard euro meer. Dat is een recordbedrag. Toen was het ook al een stijging met 15 miljard. Dus we zijn eigenlijk al een paar jaar lang echt steeds meer aan het sparen. Een huishouden heeft gemiddeld nu zo'n 73.000 euro aan spaargeld op de bank staan. Nou, ik niet en jij misschien ook niet. Het gemiddelde wordt namelijk flink opgekrikt door een klein groepje mensen met veel geld. En verkeersopstoppingen, onbeschoft gedrag en overal afval. Het was chaos in het Italiaanse skioord Roccaraso de afgelopen dagen. Afgelopen zondag werd het skioord overspoeld met toeristen, schrijft het AD. Kwam vooral door Italiaanse influencers die viral gingen met video's over het skigebied. Reisorganisaties speelden daar vervolgens slim op in met goedkope busreizen die kant op. En zo vertrokken er honderden tourbussen en auto's naar het skioord. En daar waren de lokale bewoners niet heel blij mee de TikTok-toeristen zouden chaos veroorzaken en geen rekening houden met anderen. Er zouden zelfs toeristen barbecues hebben aangestoken op de piste. De burgemeester van de plaats noemde het een helse situatie en een echte aanval op het skigebied. Het weer dan. In het zuiden nog wat buien en bewolking. In het noorden is het helder. Later klaart het op steeds meer plekken op in het zuiden.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 never quench I know the consequence Feeling as I do We're in a spinning top They tell me will it stop And what am I to say with you for you. You'll write a song for me. We'll write a song.